PVV-leider Wilders is niet onder de indruk van de kritiek op het PVV mee bemoeid. Interesseert me niet, zegt de PVV-leider. Hij zegt verder dat intussen 41.000 mensen op het meldpunt hebben geklaagd over overlast door werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Premier Rutte wil niet reageren op de commotie die over het meldpunt is ontstaan in binnen- en buitenland. Het is slecht gesteld met de beveiliging van sluizen, bruggen en gemalen. Beveiligingsexperts luiden in het tv-programma 1 Vandaag de Noordklok. Volgens de experts is het kinderlijk eenvoudig voor hackers om de sluizen thuis via internet te bedienen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwde eerder al voor de kwetsbaarheid van het SCADA-systeem dat voor de beveiliging wordt gebruikt. Aanvallen op SCADA-systemen vormen volgens de coördinator een potentieel ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid. Een aantal websites van Philips waarop reclame wordt gemaakt voor producten is gehackt. Of er klantgegevens zijn gestolen kan Philips niet zeggen en ook niet hoe het lek is ontstaan. De inbraak werd gisteren ontdekt. Philips heeft daarom onmiddellijk de zogeheten microsites uit de lucht gehaald. Dat zijn websites die speciaal voor bepaalde campagnes en marketingdoeleinden zijn gemaakt. De politie in Brabant heeft ruim 60 tips binnengekregen over de ontvoering van het vijfjarig meisje in Oudenbos. Tips kwamen binnen na een uitzending van Omroep Brabant. Vorige week kwam bij de politie de melding binnen van een man dat een man diverse pogingen ondernam om kinderen te ontvoeren. En nam het meisje van vijf jaar mee in een lichtblauwe Ford K. Een uur later liet hij haar weer vrij. Het onderzoek is gebleken dat het meisje is misbruikt. Op het tennistoernooi van Rotterdam zijn Timo de Bakker en Igor Sijsting in de eerste ronde uitgeschakeld. Sijsting verloor van de Finn Nieminen, de Bakker van de Servië Trojski. Gisteren bereikte Jesse Galung wel de tweede ronde op het ABN AMRO tennistoernooi. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Ook morgenochtend eerst nog regen en een stevige noordwestenwind. In de middag droog en opklaringen door het maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een wat drukkere avondspits dan gebruikelijk. Er staan 50 files, bij elkaar 220 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, voor de afrit Bunschoten, staat 7 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude 7. De andere kant op, bij Zoeterwoude 5. A10 West naar Zaanstad, tussen Sloten en Koentunnel 6. A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk 6. De andere kant op, tussen Reewijk en Zevenhuizen 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam Tussen knooppunt Ipenburg en de afrit Berkel naar Roderijs 7 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A15 vanuit Europoort. Daar staat tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum in beide richtingen bij Papendrecht 6. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Van Brienenoordbrug 5 kilometer op de parallelbaan. Op de A16 naar het zuiden tussen Zwijndrecht en de randweg van Dordrecht 6. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 7.